Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse president Biden heeft een nieuw Israëlisch plan gepresenteerd... voor een wapenstilstand in Gaza. It's a roadmap to an enduring ceasefire and the release of all hostages. This proposal has been transmitted by Qatar to Hamas. Hamas zal dan in ruil daarvoor alle gijzelaars moeten vrijlaten. Volgens Biden is de terroristische organisatie Hamas niet meer in staat om een aanslag uit te voeren op Israël... zoals dat het in het afgelopen jaar deed in oktober. Hij zei dat er nu tijd is voor Hamas en Israël om akkoord te gaan met een deal voor een wapenstilstand. Biden noemde in de toespraak dit voorstel een beslissend moment. De F-16's die Nederland aan Oekraïne levert... kunnen zonder toestemming van de VS worden ingezet op doelen in Rusland. Dat heeft demissionair, eh, demissionair buitenlandminister Bruin Slot gezegd tegen persbureau ANP. De F-16 is in Amerika gemaakt en de VS heeft inspraak in sommige besluiten. Maar er zijn volgens de minister geen beperkingen waar de gevechtsvliegtuigen kunnen worden ingezet. Eerder was dat wel zo, toen mochten de wapens niet gebruikt worden op Russisch grondgebied. Het Nederlands elftal heeft in Rotterdam met 1-0 gewonnen van Finland. De wedstrijd was ook de laatste interland van Lieke Martens. Martens is een van de meest succesvolle speelsters ooit in het Nederlands elftal. Ze speelde meer dan 158 interlands voor Oranje. Daarin scoorde ze 62 keer. Haar hoogtepunt was in 2017 toen ze met de Oranje Leeuwinnen Europees kampioen werd. En bij een festival denk je misschien eerder aan stampen in de modder en gebroken nachten in een tentje. Maar het kan ook anders. In Utrecht is er nu namelijk een festival gaande over de Europese verkiezingen. Het doel, vooral jongeren volgende week donderdag naar de stembus trekken. En daar is van alles te doen, ziet verslaggever Floortje van Gameren. Een behoorlijke stapel kaartjes hier. Ja, wat moet ik daarmee? Je kunt eh, een, een, leuke boodschap sturen naar eh, Brussel, naar de EU. Eventueel kan het een complimentje zijn of een verbetering misschien wel voor de Europese Unie. Ja, wij zijn hier eigenlijk bezig met een rad van fortuin. Die mensen spelenderwijs wat eh, laten leren over wat de Europese Unie is. Ja, 6 juni, dan kan je naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Dan het weer, bewolkt en op sommige plekken een bui met zo'n 13 graden.